that you do make me glad. I'm in love with you. Little things that you say make me glad that I feel this way. The way you smile what you say when there's no one here. Little thing that you do, let me know that your love is true when we walk. You like to hold my hand, and when we talk, you tell me I'm your man. You know I love those little. whisper in my ear. I know there ain't nobody else like you. No one can do the little things you do. make me glad that I feel this way when we walk. You like to hold my hand, and when we talk, you tell me I'm your man. de ideale schoonzoon van de jaren 60 zou je kunnen zeggen. Dave Barry. Een van zijn acht of negen prachtige hits hier in de show. You're the Little Things. Goedemorgen met Alfred Blokhuizen. Welkom bij het tweede gedeelte van de show. Gaat duren tot 12 uur met lekkere muziek. En straks een reportage van Jeroen van Gent.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 Dat nummer heb ik nog nooit gehoord. Dat is toch wel een beetje gek. Want het was toch een hele grote hit in 1981. Verder hoorde hier in de show eh, Morning Sky dus van George Baker samen met zijn Selection. Over een, eh, ja, zeg maar 20 minuten of zo, misschien wel iets eerder, de ja, wekelijkse bijdrage zou je kunnen zeggen van Jeroen van Gent. Want hij was weer eh, met zijn microfoon op pad afgelopen week en eh, ja, vroeg aan u, hoe gaat u er vandaag een mooie dag van maken? Nou, wat de antwoorden zijn, dat hoor je straks. Dat is niet zozeer paasgebonden, maar het is wel leuk om te horen wat mensen allemaal voor plannen hebben op de dag. Komt eraan, straks, over eh, nou ja, zo'n 18 minuten. Love and marriage, love and marriage, they go together like a horse and carriage. This I'll tell you, brother, you can't have one without the other. Love and marriage, love and marriage, it's an institute you can't disparage. Ask the local gentry and they will say it's elementary. Try, try, try to separate them. It's an illusion. Try, try, try, and you will only come to this conclusion love and marriage, love and marriage go together like a horse and carriage. Dad was told by mother, you can't have one, you can't have none, you can't have one without the other. Try, try, try to separate them. It's an illusion Try, try, try, and you will only come to this conclusion love and marriage. Love and marriage, they go together like the horse and carriage. Dad was told by mother, you can't have one, you can't have none, you can't have one without the other. No, sir. Go FM. de leukste nummers eh, vind ik persoonlijk van eh, Sophie Straat. Ja. Mooier als je lacht. Eigenlijk een... Uh, ja, weet het ook weer Een me momentje zou je kunnen zeggen. Nou, best wel mooie nummers heeft ze op haar uh, laatst verschenen cd. Dus dat is niet voor de poes. Nou, mooie nummers dus. Verder Frank Sinatra met Love and Marriage. Hier zo in de show op zondagmorgen. Nou ja, de paasmorgen van GoFam. En we gaan weer een hitgeschiedenis laten horen. Och, van Elvis Presley voor de fans. It's now or never. Goedemorgen. It's now or never. Come me Kiss me, my darling. when I first saw you, with your smile so tender, my heart was captured, my soul surrendered. I've spent a lifetime waiting for the right time. Now that you're near, the time is here at last. just like a willow. We would cry an ocean if we lost true love and sweet devotion. Your lips excite me. Let your arms invite me. For who knows when strong, reaching out, holding me through the darkest night.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 Ik eh, vertelde het vorige uur dat we je op de hoogte zouden houden wat er met het chocolade-ei van 600 gram te gebeuren stond. <laughs> En te gebeuren staat. Ja, een enorme ei, lekker zwaar. En we hebben hem in stukjes gehakt, zou ik maar zeggen. En nou nog even, hij is helemaal op hoor. Oh, jongen, jongen, jongen, jongen. Echt waar. We hebben hier een beetje bruine vingers van chocola. Straks even de handen weer wassen. Hoewel, die knopjes hier ook allemaal bruin worden. Daar zal de baas wel, uh, <laughs> blij mee zijn, denk ik. Nou ja, we maken het allemaal wel weer schoon vandaag op deze eerste paasdag. Marcia Heinz in de show met Your Love Still Brings Me On My Knees. Nou, dat is veelbelovend, toch? Op zo'n dag als vandaag. Het wordt vandaag een graad of 16 in Zeeuws-Vlaanderen. En het blijft droog als ik de voorspellingen mag geloven. Dus het wordt een aardige dag. En het blijft het ook. Mooie reden om naar ons te blijven luisteren. Naar Gove. Piet Veerman hier in de show. Ja, was hij geen deel van de Cats? Ja, tuurlijk. We kennen hem natuurlijk als de leadzanger van de Cats van lang geleden. Walking Together. Een goed idee voor vanmiddag. Het wordt tenslotte een graad of 16. En blijft droog volgens de voorspellingen. Dus er is ook alle reden om lekker te gaan wandelen op Eerste Paasdag. Tijd voor de bijdrage van Jeroen van Gent. Zo langzaamaan wordt het weer lente. Dat merken we vandaag natuurlijk helpt u dat een beetje door de dag te komen. Hm? En dan is natuurlijk de vraag, hoe gaat u er een goede dag van maken? Nou ja, Jeroen van Gent ging van de week de straat op en vroeg het u. En dit zijn uw antwoorden. Goedemiddag mevrouw. Mag ik u kort wat vragen voor de radio? Mag ik het proberen bij u, heel Ja, heel even. Hoe gaat u er vandaag een goede dag van maken? Ja, wat Hoe maakt u er een goede dag van? Ja, dat is lastig soms. <laughs> ja. <laughs> nou, wat heb ik gedaan? Ik heb mijn auto schoongemaakt dat soort dingen. En nu ben ik op weg posten eh, doen, mijn brieven te posten en naar eh, visboer te gaan. Dat is eigenlijk wat ik aan het doen ben. Probeer het eens. Ja, want het, het is geen ellende, geen politiek, geen nee, oorlog. Hoe gaat u er vandaag, of heeft u er al een mooie dag, een goede dag van gemaakt? Behoorlijk goed, ja. Maar hoe? <laughs> hoe doet u dat? Ja, nou, gewoon uh, opgestaan, uh, boterhammetje gesmeerd, lekker naar het werk geweest. En we waren wat eerder klaar, een uurtje eerder klaar. Dus konden samen met vrouwtje naar het dorp. Geen... de tv, hè? Sorry? Nee, het is voor de radio. Radio, alleen oh, geluid. Oh. dus eh, mag ik dat proberen bij u? Is het heel kort dan? Ja hoor, ben je gek, oh. tuurlijk. Eh, de, het zijn van die man-maait-hond vragen, van die lichtvoetige vragen. Oh. Dus de vraag is, hoe gaat u er vandaag een goede dag van maken? hoe maakt u er een goede dag van? Hoe ik er een goede dag van maak? Nou, ik heb al lekker geluncht thuis. We zijn lekker naar de stad geweest. En we gaan vanavond lekker eten. Dus dan is onze dag goed. Dat is een hele volle dag. Ja, zeker. Had u dat van tevoren zo gepland? <laughs> Nee, niet echt. Maar vrijdag is een beetje boodschappendag. En toevallig moest ze voor haar een shirtje kopen. Dus dat hebben we gedaan. Dus dan is het een leuke dag. Misschien aan hem. Ja, graag. Mag dat heel even? In het zonnetje? Nou, vertel. Heel kort. Eh, de vraag is, hoe gaat u er vandaag een goede dag van maken? Een man bij het hond vraag. Een man bij het hond. <laughs> dat, is, het. Zeker. Hoe gaan we er een goede dag van maken? Ehm, of al gemaakt, kan ook al gemaakt. Nou ja, ik ga met mijn vrouw even boodschappen doen en dan gaan we het weekend in. Dus ja, het, werk zit erop. Dus, eh. Nou, ik ben dus nu boodschap aan het doen. En als ik thuis kom, dan ga ik thee drinken. Ja, gezellig. Gezellig met iets erbij. <laughs> Ja. En dan daarna ga ik mijn eten kopen En als ik dat opgegeten heb, dan eh, zet ik de televisie aan. Ja. Ja, zo ziet de dag bij mij. Nou, het is nu natuurlijk middag, dus ik heb nu van... Ja. ja. Er is misschien al van alles gebeurd dan? Eh, <laughs> vanochtend. Ja. Wat er vanochtend gebeurd is. Uh, nee, niet veel bijzonders. Niet per se? Nee, niet per se, nee. Hoe maakt u er een goede dag van? Ik was aan de opleiding vandaag bij cursus, dus eh, we hebben veel geleerd. En ehm, ja, iets nieuws om vooruit te kijken eigenlijk. Hoe kun je met mensen communiceren en dat is wel leuk. Dat is wel toevallig. En dan komt u een verslag even tegen op straat. Ja. <laughs> ik werk op dit moment voor een opdracht voor eh, ehm, BMC, dus een soort oud uitzendbureau in Amersfoort. Ik werk bij de gemeente Amersfoort ook. Voor een opdracht. Dus. <clears throat> bij oudkering administratie. Dus eh, voor mij alles is nieuw, maar het is wel eh, gelukkig gaat eh, goed. Ja, ja, Is het een soort van talencursus? Of? Ja, nee, eh, dat soort opleiding eigenlijk voor ehm, een burgering consulent. Oh. En dan leer je van alles eigenlijk, veel onderdelen. Dat is lastig hoor in het Nederlands. Het is lastig natuurlijk, ja, ja, Lukt dat u een beetje? Ja, gelukkig wel. Weet wel, ja. Dit is ook een hele uitdaging. Ja, zelf een verslaggever op straat is dus ook weer een verhaal apart. Het is een soort van inburgering. Waar komt u vandaan oorspronkelijk? Ik kom oorspronkelijk uit Egypte. Zo? Ja, maar ik woon al lang hier hoor. En ik heb al lang ander, ander werk gedaan eigenlijk. En daarna doe ik eh, deze cursus eh, toevallig. En, en, wat is een goede dag voor u? Eh, een goede dag? zondag. Eh, zondag, ik zit in een koor van de kerk. Dus eh, ik ben zondag eh, ben dan in de kerk. Dat is leuk. En dat is leuk. En daarna ga ik op visite bij mijn dochter. En die heeft twee hondjes. En dan gaan we smiddags wandelen. En wat, wat maakt een goede dag? Wat maakt een goede dag? nou, gewoon genieten van de kleine dingen. Dat maakt het voor ons al goed. Okay. Op woensdag haal ik altijd bloemen. Dus nou, dan is het oh. gezellig in huis. Dus ja, dan vind ik dan... Uh, ja, dat is een goede. Dan zijn we snel tevreden. Op tafel zo'n bos bloemen of wat? Ja. Nee, mooie bos altijd. Elke week. Oké. Elke week cadeautje voor mezelf. En een stralend zonnetje. ja, jammer van de wind, maar nee, <laughs> <laughs> ja. nee, in de auto en, en, nu dan, ja. weet Ja. ja. en, en, hoe maakt u er een goede dag van? Wat is de inhoud daarvan? Ja, als je lekkere dingen kan doen, hè? Ja. Maar niet thuis blijven zitten. Wat is een lekker ding om te doen? <laughs> nou ja, net zoals even shoppen en eh, even gewoon even... Foto's fotootjes afgedrukt. Eh, Foto's oh. afgedrukt en dat soort dingen allemaal. Dus. En eh. nou, fotolijstjes halen bij, ah, je en dan straks de muur een beetje met ja. fotootjes. Nieuwe fotootjes. Doen. Ja, ja. ja dingetjes. Oké. Ja. En is, er, is het een goede dag vandaag? Nou nee, een beetje een rare dag. Ik weet niet waarom. Onheimisch gevoel. Heb je dat wel eens toch? Ja. Nou, dat heb ik een beetje vandaag. Ik weet niet waarom. Hangt iets in de lucht? Ja, misschien. Ik weet het niet. Ja. Zou kunnen, toch? Ja, nou, het kan ook wel iets prettigs zijn misschien, toch? Een leuke verrassing? Ja, ik ga morgen een paar dagen naar Antwerpen. Leuk. Ja, dat is leuk dus. We gaan er een goed weekend van maken. Hoe maakt u er een goed weekend van? <laughs> Wat is de Nou, Ja, hoeft niet privé te zijn, maar gewoon algemeen zo. Een eh, nou, voornamelijk trainen voor de marathon. Van Rotterdam, die is eh, over een paar weken. Dus daar gaan we, gaan we voor trainen. Ja, dat dus, moet eh, Daar <laughs> zijn we bezig, maar dat, eh, dat vult ook dit weekend in. Heeft u hem al gelopen? het eh, is de zesde keer. Jemig, dat is 42 kilometer en nog wat. Ja, ja klopt. En was de tijd? <laughs> Wat is uw tijd, mag ik dat vragen? <laughs> Of is dat heel erg? ja, Het is net onder de vier uur. Oké. Nou ja, dat is toch gewoon grandioos? Ja, dat, uh, zeker, ja. ja. U wilt het vast korter maken, korter houden. Dat is altijd het doel, maar het is voornamelijk voor de gezelligheid. Dat is mooi, Goedemorgen met Alfred Blokhuizen. Ik weet niet wat het is om honger te lijden. Ken gelukkig betere tijden. Ik weet niet wat het is om verzet te plegen. Zou ik vooraan staan of had ik gezwegen? Ik weet niet hoe het voelt als ze op je jagen. Ik heb nooit een ster verdragen. Zalmige. embrace it. Why the feel for the need to replace me? You're on the runway track from the good. I only painted a picture, telling where we could be yet, Like a heart in a dash way should. You done gave it away, you had it till you took your pen. But I keep walking on, keep open doors, keep open forward. that the call is yours, keep those on hold. Cause I don't wanna live in a broken home, girl. I'm mannen van Madcon. Ja, een nummer dat eh, oorspronkelijk uit de jaren 60 komt. Baggin maakten ze een aantal jaren geleden opnieuw. En dan op deze manier. Niet verkeerd eerlijk gezegd. Verder wel alle bommen en granaten van de jazzpolitie. Natuurlijk hier in de show op eh, deze eerste paasdag. Dag van vrede en dan bommen en granaten. Past niet echt, hè? maar ja, misschien ook wel weer een momentje om over na te denken. Trouwens, morgen, tweede paasdag, zijn we hier ook om uh, tien uur in de morgen. Eh, om je af te houden van een bezoek aan de meubelboulevard. Dat begrijp je natuurlijk wel. Hè? Dus luister vooral morgen ook weer naar uh, eh, GoFM. Want dan hebben we ook weer lekkere muziek tussen 10 en 12. Maar nu eerst nog even Georges Moustaki. Voilà ce que c'est mon vieux Joseph. Que d'avoir pris la plus jolie. Parmi les filles de Galilée. celle qu'on appelait Marie. Tu aurais pu, mon vieux Joseph, prendre Sarah ou Déborah, et rien ne serait arrivé. Mais tu as préféré Marie. Tu aurais pu, mon vieux Joseph, rester chez toi tailler ton bois plutôt que d'aller t'exiler et te cacher avec Marie. Tu aurais pu, mon vieux Joseph, faire des petits avec Marie et leur apprendre ton métier comme ton père te l'avait appris il fallu, Joseph, que ton enfant, cet innocent, ait eu ces étranges idées qui ont en fait pleurer Marie je pense à toi Joseph, mon pauvre ami, lorsque l'on rit de toi qui n'avais demandé qu'à vivre heureux avec Marie. was wel een beetje een aparte band, weet je nog? Tenminste, als je van een bepaalde leeftijd bent... dan weet je natuurlijk eh, wat Casey en de Sunshine Band betekenden in de muziekbiz. Check your booty. Of your booty. Nee, je booty, natuurlijk. Ehm, je achterwerk, dat was toen eh, nog heel normaal. Hè? Tegenwoordig kan het allemaal niet meer. Dat is niet woke of zo, weet, weet ik veel. <laughs> hey, geweldige muziek. Eerlijk is eerlijk. Lekker. En Georges Moustaki hoor je met Joseph beetje aan, eh, aan het einde van de show intussen. Want wat gaat de tijd snel. ongelooflijk op deze eerste paasdag. Eh, terwijl we hier natuurlijk het idee hebben dat het allemaal <laughs> nog maar net begonnen is vandaag. Kijk, ze lacht zonder gevoel. Een onbereikbaar wordt er toch nog nagestreefd. Rij, de geur van grote moed, het stroomt nog door haar bloed, maar waarom? Haar naam is Laura, een hele lieve meid als ik in haar ogen kijk, ben ik de weg heel even kwijt. Oh Laura, een leven vol verdriet. Al haar vrienden lopen buiten, maar oh, Laura geldt dat niet. Proef de smaak van haar gevecht. Het is zo onterecht maar daar legt zij zich bij neer. Hoor de stemmen in haar hoofd, waardoor ze weer gelooft, maar waarom? Haar naam is Laura, een hele lieve meid als ik in haar ogen kijk, ben ik de weg heel even kwijt. Oh Laura, een leven vol verdriet, al haar vrienden lopen bij, maar voor Laura geldt dat niet. Maar waarom is alles nu voorbij? Alles nu. Laat het leven. was hem. Jan Smit. Wat een gevoelig nummer aan het einde van deze aflevering van de zondagmorgen van GoFM. De paasmorgen. Morgen zijn we er weer. Speciaal voor jou om uh, ja, tweede paasdag eh, op te leuken. En er natuurlijk voor te zorgen dat jij niet stiekem ertussen uitknijpt. En naar Meubel Boulevard gaat. Hm, je moet gewoon blijven luisteren. De muziek is er morgen naar. En de leuke en interessante informatie ook. Dus ik hoop dat je er morgenochtend weer bij bent. Ik zit hier om 10 uur. Kijken of we dan nog zo'n enorm paasei kunnen verorberen. Maar ik vrees het allerergste. Tot besluit van de show. CJ Lewis, R2DA. Ik wens je nog een hele mooie dag en tot morgen.